Drie uur. Frits Hemelkamp met het NOS-journaal. Boeren rond de Normandische stad Rouen mogen hun oogst niet binnenhalen. Afgelopen donderdag woedde er brand in een chemische fabriek in de regio... en mogelijk zijn er schadelijke stoffen op de oogst terechtgekomen. Ook dierlijke producten mogen om die reden voorlopig niet verkocht worden. Over de oorzaak van de brand in de Franse stad... die gepaard ging met explosies en enorme rookontwikkeling, is niets bekend. De teamleider van de politieafdeling Haarlemmermeer is door de korpsleiding voorlopig naar huis gestuurd. De teamleider wordt door een hoofdagenten beschuldigd van seksuele intimidatie, meldt NRC. De politieleiding bevestigt dat er een oriënterend onderzoek is ingesteld... maar wil verder geen toelichting geven. Afgelopen week kreeg een teamchef in Leiden ook al te horen... dat zij haar werk neer moet leggen. Haar publieke optredens en opmerkingen over racisme binnen de politie... zouden voor spanningen zorgen binnen haar eenheid. De werkdruk in de zorg is de afgelopen jaren toegenomen, blijkt uit onderzoek van het CBS. Vier op de tien medewerkers zeggen dat ze een hoge werkdruk ervaren. Volgens twee derde is de druk het afgelopen jaar toegenomen. Als oorzaak wordt onder meer de hoge regeldruk genoemd. Ook de administratieve lasten, de complexiteit aan taken... en het gebrek aan personeel spelen mee. Volgens het CBS ervaren werknemers in de zorg- en welzijnssector... meer werkdruk dan mensen in andere werkgebieden. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is een man van 26 zwaar gewond geraakt, meldt de politie. Dat gebeurde voor een café op straat. Volgens omstanders is er 8 tot 10 keer geschoten met een automatisch wapen, terwijl het op dat moment erg druk was in de straat. Na de schietpartij zou een auto met Belgisch kenteken zijn weggereden. Het weer verspreidt over het land regenbuien vannacht, mogelijk met onweer en zware windstoten. In de loop van de ochtend klaart het op en in de middag is er ruimte voor de zon.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 This is the heartbreak hotel. This is the heartbreak hotel. You said you'd be here by nine and said you took your time you did. fish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way.